Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanaf vandaag worden opnieuw een aantal coronamaatregelen versoepeld. Zo gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Reizigers die moeten wel verplicht een mondkapje dragen. Ook horeca, concertzalen, musea en bioscopen gaan smiddags weer open. Per locatie mogen maximaal 30 mensen naar binnen. En verder kan iedereen met coronaklachten zich vanaf vandaag bij de GGD melden voor een test. vanaf morgen gaan ook de meeste middelbare scholieren weer gedeeltelijk naar school. In de Amerikaanse stad Minneapolis is een vrachtwagen op grote snelheid ingereden op een groep demonstranten. Die liepen over een snelweg die was afgesloten vanwege de demonstratie. De autoriteiten gaan uit van een opzettelijke actie. Voor zover bekend raakte geen van de actievoerders gewond. De chauffeur is wel met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In tientallen Amerikaanse steden zijn voor de zesde dag op rij protesten... na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld. Dat gebeurde in Minneapolis. Al bijna 40 steden hebben een avondklok ingesteld. Ook staat de Nationale Garde paraat. In het zuidoosten van Burkina Faso zijn bij een aanval op een veemarkt zeker 25 doden gevallen. Schutters op motoren openden het vuur. Iets later werd bij de grens met Mali een humanitair konvooi aangevallen. Daarbij vielen volgens de regering zeker 10 doden en is een nog onbekend aantal mensen ontvoerd. In beide gevallen is onduidelijk wie er achter de aanval zit. In Burkina Faso plegen jihadistische groeperingen regelmatig aanslagen. Het waterverbruik lag afgelopen weekend op piekpunten 70% hoger dan normaal, meldt Vitens. Vanwege de droogte die er nu al is, maakt het drinkwaterbedrijf zich grote zorgen voor de zomer. Vanwege de coronamaatregelen zullen meer mensen vakantie in eigen land gaan vieren...